Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgend jaar wacht je misschien wat langer op een brief... want PostNL wil langer de tijd krijgen om te bezorgen. Nu is het bedrijf verplicht om jouw post binnen 24 uur af te leveren. Daar willen ze twee dagen van maken. Economieverslaggever Lisa Schallenberg legt uit waarom. En dat komt door een tekort aan bezorgers, maar ook het aantal brieven daalt. Dus de operatie, um, ja, dit hele netwerk moet je dan in stand houden voor veel minder brieven dan natuurlijk vroeger. En dat kost geld, zegt PostNL. Het bedrijf kreeg eerder al een boete omdat ze te veel brieven niet op tijd op de deurmat kregen. Vanaf volgend jaar zijn ze van plan om die brieven wat later te bezorgen. Duizenden mensen zitten vast op een cruiseschip. Het gevaarte dobbert voor de kust van Mauritius in Afrika. Correspondent Ellis van Gelder vertelt wat er aan de hand is. Volgens de autoriteiten van Mauritius hebben zeker 14 passagiers en één bemanningslid last van diarree en braken. En dat zijn dus symptomen van cholera. Zij zitten geïsoleerd in hun kamers. En medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid die hebben monsters genomen. En ja, de hoop is dat de resultaten daarvan morgen volgen. Maar ondertussen dobbert dat schip dus voor de kust van dat tropische eiland Mauritius. En mogen de passagiers dus niet aan wal. Er zitten ook een paar Nederlanders op het schip. Eh, zij zeggen dat ze er maar het beste van maken. Nu er een wachtlijst is voor stroomaansluitingen... zetten veel bedrijven zich alvast op die lijst... zonder dat ze de aansluiting echt nodig hebben. Het Financiële Dagblad zegt dat de wachtlijst vol met zombie-aanvragen staat. Beheerders van het stroomnet zijn niet blij met die overbodige aanvragen. Zij noemen het handdoekje leggen. En gisteren zijn de webcams van de vogelbescherming weer aangegaan. De lente komt eraan en dus kunnen natuurfans meekijken in vogelnestjes. Een van die nesten hangt in de achtertuin van Jan uit Vlodrop, Limburg. Hij kijkt al vanaf de paring mee. Ik moet zeggen, dat was dan een snelle wip, hoe ze het zo noemen. En dat is, dat is uniek. Dat, dat, ja, dat maak je niet overal mee. Ja, maar wel dus op de site van de vogelbescherming. En het weer nog. In het noorden af en toe wat zon. Verder vooral grijs en regenachtig. Later wordt het droog bij max 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog steeds een flinke file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Holendrecht door de nasleep van een autobrand. Ze zijn aan het opruimen, maar de vertraging is nog ruim een half uur. De verbindingsweg naar de A9 richting Haarlem is ook nog dicht. Omrijden kan door Amsterdam aan te houden... over de A10 en de A4 onder meer... Verder sta je nog vast op de N201 van Hilversum naar Hoofddorp tussen Vinkenveen en Uithoren. Vertraging is daar bijna een half uur. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom ben je een kwartier langer onderweg tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden.